Raymond Seré met het NOS-journaal. 250.000 geen eigen paspoort of identiteitsbewijs. Vanaf dinsdag hebben ze een eigen reisdocument nodig om naar het buitenland te reizen. Bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders is dan niet meer voldoende. De marechaussee waarschuwt dat er geen noodpaspoorten worden afgegeven, omdat ouders genoeg tijd hebben gehad om een reisdocument voor hun kind aan te vragen. De ouders hebben in maart bericht gekregen over de kwestie en hadden het voor 1 mei moeten regelen. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in het zuiden van Nederland. Er zijn hevige onweersbuien met hagel en zware windstoten op komst. Plaatselijk kan in korte tijd veel regen vallen. Het slechte weer treft voornamelijk de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. En trekt over ongeveer een half uur Zeeland binnen. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten van het land. In Dongen is bij werkzaamheden in het centrum van het dorp een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bom ligt dicht bij een basisschool in de schoolstraat. De omgeving is ontruimd en de explosieve opruimingsdienst is opgeroepen. De bom kwam bloot te liggen bij graafwerkzaamheden van de gasunie. Volgens Omroep Brabant is het geen bom, maar een fosforgranaat die meteen begon te roken nadat die bloot was komen te liggen. Een man uit Halen in Limburg is volledig uit zijn dak gegaan toen medewerkers van de gemeente een hek kwamen weghalen. De man had dat hek illegaal voor zijn huis neergezet en volgens Limburgse media gooide de man met molotovcocktails en bedreigde hij de politie met een kruisboog. De politie zegt dat er sprake was van een dreigende situatie, maar wil de details niet bevestigen. Toen agenten de woning van de man binnenvielen, bleek dat hij was gevlucht. Met behulp van speurhonden en een helikopter wordt nu naar de man gezocht. En dan het weer. Vanavond vanuit het zuiden felle buien met onweer, windstoten en mogelijk hagel. Temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen is het bewolkt, maar er is ook af en toe zon. Het wordt dan 19 graden. Zaterdag is het zonnig, maar zondag weer geregeld een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad van 3 kilometer en langer. A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en het knooppunt Oude 3 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen en daarom is de rechte rijstrook dicht. A4 daarna richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en het knooppunt Badhoevedorp 4 kilometer.